Gert met het NOS Journaal. In de Indonesische stad Yogyakarta heeft een man met een zwaard in een katholieke kerk een aantal mensen aangevallen. Er zijn voor zover bekend vier gewonden, onder wie de priester. Die werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Na de aanval op kerkgangen sloeg de man in op een beeld van Jezus. Het hoofd werd eraf geslagen. De dader is door een agent neergeschoten toen een gesprek tot overgave niet mogelijk bleek. Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de slachtoffers herdacht van de Koreaoorlog. Er was een herdenkingsceremonie bij het Nederlands oorlogsmonument in Jungchong. Daar overhandigde Rutte een boek met daarin de ervaringen van Nederlandse militairen... die meevochten in de burgeroorlog waarbij 123 Nederlanders om het leven kwamen. De strijd tussen Noord- en Zuid-Korea duurde van 1950 tot 1953... en kostte honderdduizenden militairen en 2 miljoen burgers het leven. In Miami is een lerares ontslagen omdat ze op sociale media foto's had geplaatst van haar huwelijk met een vrouw, melden Amerikaanse media. Ze publiceerde de foto's vorig weekend. Een paar dagen later kreeg ze te horen dat ze vanwege het homohuwelijk weg moest. De lerares werkt al zeven jaar op de christelijke basisschool. In een brief aan de ouders schrijft de directeur dat het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing was. In Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen racisme... naar aanleiding van de schietpartij vorige week in Macerata in Midden-Italië. Een man van 28 opende toen vanuit zijn auto het vuur op zes Afrikaanse migranten. Zij overleefden de aanslag. Macerata was een van de steden waar gedemonstreerd werd. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op. Bij het snowboarden is de kwalificatie van de slopestyle bij de vrouwen geschrapt vanwege de harde wind... Alle 28 deelnemers, onder wie de Nederlandse Cheryl Maas, doen direct mee aan de finale. De Olympische afdaling bij de man is verzet naar donderdag. Het skionderdeel kon vannacht niet van start gaan vanwege de harde wind. Het weer op veel plaatsen regen, het waait stevig. In de oostkelf van het land kan ook natte sneeuw vallen. Kans op gladheid plaatselijk. Verder af en toe zon, ook buien, soms met winterse neerslag.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 Hij wil muziek maken die de traditie op een persoonlijke en oprechte manier respecteert. Het titelnummer van zijn album Mr. Jukebox is daar een uitstekend voorbeeld van. time you're feeling blue. If you've got a new romance, well, I've got the perfect dance. If you need me, I'll be here. I'm Mr. Jukebox. This old bar room is my home, and it's the only one I've known. I've been here since I was a little songs that people know. I watch them dancing to and fro while the music plays. New lovers find their joy. So feed me nickels, feed me dimes. I'll play your favorite song just one more time. I'm right here in the corner anytime you're. the perfect him clinging to the past as I play their stand. Big dance. If you need me, I'll be here. I'm Mr. Jukebox. Laura Benitez en de Heartache met Almost the Right One. Daarna heb ik Derek Hook onder de hamer met Goodbye Rock and Roll. Hij is van de traditionele country en niet die van je vader, maar meer nog van je opa.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 Artiesten zoals Sturgill Simpson, Chris Stapleton en Jason Isbell slaan een eigen weg in en maken country zoals het hoort. White House Road, de leadsingle van het album Purgatory, is een song die al eerder werd geschreven. De song maakt het overkoepelende thema van het album duidelijk.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 De band koos oorspronkelijk de naam Savannah. Toen een andere band met een vergelijkbare naam opdook, besloot de groep om zijn eigen naam te veranderen. Ze ontmoetten elkaar op het kantoor van een manager in Nashville en begonnen via telefoonboeken van het gebied naar inspiratie te zoeken. Ze landden blindelings op de naam van een nabijgelegen verkeersader, Sawyer Brown Road, en daar ontlenen ze de naam Sawyer Brown aan. Met de Betty's Be In Bed scoorde Sawyer Brown in 1984 een nummer 5 hit. everybody knew Too many cooks spoil the She don't care what nobody thinks She's gonna be bad to the whole town stinks talking jive till saw her standing with a 45. A 45's quicker than 409. Betty cleaned the house for the very last time. Betty's being bad. Betty's being bad. Bad, bad, bad. She's out being bad. Betty's out being bad tonight. Betty and her boyfriend had a big fight.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 Where in the hell you go with my toothbrush? left me. You didn't even leave a towel so I could dry my face. You didn't leave a plate for me to eat on. But you left my empty beer cans all over the place. You took my precious black and white TV set you took the Jimi Hendrix poster that was on my door. You left with my very best friend, our dog Smokey. But I found all the unpaid bills on the kitchen floor. left me de original van deze week. Walk Through This World With Me is in 1966 opgenomen door George Jones. Het werd in januari 1967 uitgebracht als het titelnummer van zijn 24e album. Deze 57e single van George Jones werd zijn vierde nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. Walk through this world with me. Go where I go. Share all my dreams with me. I need you so. In life we search, and some of us find. I've looked for you a long, long time. And now that I found you, new horizons I see. Come take my hand and walk through this world this world with me. Go where I go. Share all my dreams with me. I've searched for you so walk this world with me. Van Pokey Lavage's songs van een paar jaar geleden weet je niet altijd of je er Dixieland, ragtime, country blues of swing tegen mag zeggen. Op het nieuwe album Manic Revelations kruipt hij een tikje dichter naar deze tijd. Going to the Country is bedwelmend mooi. In de te ontvluchte stad word je gek van drillboren en geweerschoten en er zijn nergens jobs te vinden. Going to the country where the city cannot touch me. No sound of passing cars, no drums from closing bars. You see the stars each night. far from those city lights, and you fall asleep to the sound of peace and quiet. In the city, my heart it feels contained. I want to set it free something isn't right. There's gunshots every night, dead bodies beneath the streetlight, and there's no jobs it pays. life we knew. Every day the danger grew, and how you tried to care, but you got used to living scared, wasting all your days amongst the beer and baseball craze, deaf to the sound of another building falling down, blind to the black man's blood being. Mississippi flood keeps on rising where I'm Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Nog even wachten en dan weten we met welk liedje Welen naar het Songfestival gaat. Om Where Do I Go With Me te verbeteren moet hij van goede huizen komen. Dick van Altena heeft zo'n slordige 1100 liedjes geschreven, waarvan If I Could Change the World with a Song er één is. Was het maar zo gemakkelijk. Dick krijgt steun van niemand minder dan Billy Yates. Leonie Meijer mag best wat meer bekendheid krijgen. Als je luistert naar haar interpretatie van Vincent, dan weet je precies wat ik bedoel. I could change the world with just one word. Love would be the language of this earth. We would all be free, just the way we ought to be. If I could change the world with just one word. If I could change the world with a song. I'd sing about what's right and what's wrong. We'd join hands together and sing along forever. If I could change the world with a song. If I could change the world with who I am. I'd be a fine example of the man who forgives one another, treats his neighbor like his brother. If I could change the world with who I am, if I could change the world with a song, I'd sing about what's right We join hands together and sing along forever. If I could change the world with a song, I hope and pray that one day we'll all see that it all comes down song. I'd sing about what's right and what's wrong. We'd join hands together and sing along forever. If I could change the world with a song. If I could change the world with a song. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free.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 Het geluid van het album Purgatory van Tyler Childers is sterk beïnvloed door Sturgill Simpson. Beide mannen komen uit Kentucky en kwamen via de drummer van Sturgill met elkaar in contact. Sturgill bood Tyler aan zijn album te produceren en het eindresultaat mag er zijn. Het album begint met het catchy I Swear to God, waarin de verteller verklaart de avond ervoor heus niet te veel gedronken te hebben en geen idee te hebben hoe hij aan zijn verwondingen komt. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand.